Lot Lewin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump, de nationaal veiligheidsadviseur John Bolton... is al met de Russen in gesprek over een ontmoeting. Trump en Poetin hadden eerder deze week een ontmoeting in Helsinki. Die top kwam Trump op veel kritiek te staan... omdat hij zijn inlichtingen en veiligheidsdiensten afviel... over Russische inmenging in de verkiezingen in de VS. In Nederland leven zo'n 30.000 mensen in moderne slavernij. Die schatting komt van de Walk Free Foundation. En dat is relatief weinig, maar wel meer dan gedacht, zegt de Mensenrechtenorganisatie. De Nederlandse overheid doet vrij veel tegen dwangarbeid, mensensmokkel en gedwongen huwelijken. Slavernij komt relatief gezien het meest voor in Noord-Korea. De Surinaamse regering heeft de hoogste Nederlandse diplomaat in het land ontboden vanwege de omstreden uitspraken van minister Blok. Die noemde Suriname op een besloten bijeenkomst een failed state, een mislukte staat. De Surinaamse regering zegt dat Blok Suriname niet goed kent en beschouwt zijn uitspraak als een uiting van diepe minachting. Daarvoor moet hij zijn excuses aanbieden, staat in een verklaring. De Nederlandse diplomaat die op het matje wordt geroepen... is de tijdelijke zaakgelastigde in Parimaribo, Jaap Frederiks. Hij vertegenwoordigt Nederland omdat er momenteel geen nieuwe ambassadeur in Suriname wordt toegelaten. Wielrenner Vincenzo Nibali heeft de Tour de France verlaten. Hij kwam vanmiddag op de Alpe d'Huez ten val nadat hij was aangereden door een politiemotor. Ondanks zijn rugpijn vocht de Italiaan zich terug. Hij finishte op 13 seconden van etappenwinnaar Geraint Thomas. Maar in het ziekenhuis bleek dat hij een ruggenwervel heeft gebroken. Het weer, het blijft vannacht droog, minima tussen de 11 en 15 graden.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 En ehm, nou, Rebecca zingt en eh, Terry die is de, verantwoordelijk voor de rest. Zij hebben ehm, dit jaar, dacht ik, ja dit jaar 2018, het album gemaakt We Have Only Come to Dream. Nou, en daar, eh, gaat het dus allemaal over. Ehm, even kijken, trekje 4, 1492. Dat zal wel in Amerika een eh, bijzonder jaar zijn geweest. Goed, ik wens je veel luisterplezier. Meer info via de website peacefulradio.info. This is guitarist Matt Marshak, and you're listening to Peaceful Radio. www.spiralingmusic.com. That's spiraling music. Narayan Guru Hari Narayan Satnam Sat Narayan Guru Hari Narayan Satnam Sat Narayan Waheguru Hari Narayan Satnam Sat are listening to Peaceful Radio. I'm Michael Kolwitz, Chapman Stick soloist. Please visit my website at www.michaelkolwitz.com. Hi, this is Michael Stribling, one of the artists on Peaceful Radio.